Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd is er weer een coronapersconferentie. Demissionair minister De Jonge praat je bij over versoepelingen. Want die komen er nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Alleen gaat het land zeker nog niet helemaal van het slot, zoals bijvoorbeeld in Denemarken. Voor eventjes naar het terras heb je bijvoorbeeld je corona-check-app nodig... Het kabinet zal lastige vragen daarover moeten beantwoorden, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Nu kan je daar gewoon gaan zitten. Straks heb je op hetzelfde terras ineens die pas nodig. Of de horeca nog steeds om 12 uur dicht. Waarom kan dat niet toch wat later als iedereen die daar binnen is toch veilig is? Dat zijn vragen waar het kabinet mee geconfronteerd zal worden de komende tijd. En de vader van Carlo Heuvelman uit Waddingsveen doet vanavond een oproep in opsporing verzocht. Zijn zoon werd op Mallorca tijdens het uitgaan zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Er zijn al allerlei mensen opgepakt voor het geweld op het Spaanse eiland.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 Nu is zo'n plicht er alleen in Trinidad en Tobago, maar volgens KLM gaat het in meer landen die kant op. En in de eerste ronde van de Conference League heeft Feyenoord gelijk gespeeld tegen Maccabi Haifa. In Israël was die wedstrijd. Het werd 0-0, was te horen bij Radio Rijnmond. Lange tijd had Feyenoord de volledige controle over deze wedstrijd. Feyenoord kreeg ook kansen. Voor rust al met Linsen en met Til. Na rust nog een enorme kans voor Linsen. Dat had hem moeten zijn. maar dat werd hem niet dus. Eén punt dus uit deze Europese uitwedstrijd voor Feyenoord. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekken de regen- en onweersbuien het land binnen. Lokaal kan het ook flink gaan plensen. Ook morgen kan er een bui vallen.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 Met ze te praten en hun verhalen horen over waar ze vandaan komen en wat ze doen zou Craig Gaddis ook deze truckdriving queen hebben ontmoet. Driving on the snow, sleet in the pouring rain. From coast to coast, she's seen it all, LA to Bangerman. more mouths to shut it down, but only for a day. When you make your living on a white line, you just can't stay away. Her daddy was an old scoot trucker, taught her everything she knows. She didn't go to no fancy school, she grew up on the road. Oklahoma Turnpike, just another place she calls home. Yeah, she was born to drive that big rig and all that heavy load. She gets down and dirty with the boys. She likes the sound of those 18 wheels and that Cummins diesel noise. Yeah, the highway is her way, if you know what I mean. No, she ain't no princess, she's a truck driving queen. says she's a truck driving queen. Crossroads met de act van de maand. Connie Smith schittert op het sentimentele romantische epos All the Time. Een hit van Jack Green uit 1967. was Lookout Hard, New All The Time. Voor Connie Smith, die meer dan vijf decennia geleden haar eerste hit scoorde... vormt het maken van nieuwe muziek geen enkel probleem. Gelukkig blijft ze de traditionele country wel trouw. is het favoriete album van de maand. Long Time Coming is het debuutalbum van deze muzikanten uit Nashville. Ik ken niet zoveel debuutalbums die zo fantastisch klinken als dit debuut van Sheriff Farrell. Give It Time en ze is een ster. Guy komt uit Tennessee en heeft net een nieuw album. Granny's at That Honky Tonk Again staat erop. Gary Gibson is de naam. Well, Granny's got a big old place in all our hearts. She's quite a special lady, don't you know? But lately when the sun goes down, she doesn't want to have suspicions where she goes. I bet Granny's at that honky tonk again. Having fun and making lots of friends. And if I'm right, I bet tonight she won't be home by never ever smoked a cigarette. She's never took a sip of alcohol. But now that she's been going out, I don't have a single doubt that kind of thing don't bother her at all. I bet Granny's at that honky tonk again, having fun making lots of friends. And if I'm right, I bet tonight she's out there to stay. gets a hankering, and all at once she just disappears. I bet Granny's at that honky tonk again, having fun and making lots of friends. And if I'm right, I bet tonight sober and she don't show too much skin. I bet Granny's at that honky tonk, shaking her but badonka donk. I bet Granny's at that honky tonk again. Oh, get on home, Granny. De cover van deze week. The Enemy Line brengt klanken van klassieke country, rock en moderne country.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 Zij verdeelt haar tijd tussen haar woning in Los Angeles en New York. De songs stammen uit de jaren 70, want daarna hebben we haar nog maar zelden of nooit horen zingen. that I let her hold you tight. You can smile, every smile for the girl who like to treat you right, made the pale moonlight. But don't Ze openen met haar versie van het overbekende Save the Last Dance for Me. Ik heb nog twee songs scherp staan in de vorm van Dolly's Dive en Even Cowgirls Get the Blues. Misschien wel haar bekendste nummer. Heden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De uit Louisiana afkomstige Kristen Foreman verhuisde in 2017 naar Nashville. I Don't Cry in My Cowboy Hat is nieuw van haar. Gibberson groeide op op het platteland bovenop een stapel verniel uit de jaren 70. Hij rende rond, zat op de tractor, soms met zijn hond en een jachtgeweer, jagend over de landbouwgronden van de Willamette-vallei in Oregon. Bubbletown is een van de verhalen die hij oppikte. Thank you. country song. Brian Mallory is een zanger, songwriter afkomstig uit New Brunswick in Canada. Sinds 2011 timmert hij weer aan de weg nadat hij herstelde van een auto-ongeluk dat hem in 2006 overkwam. Dat hij over het nodige talent beschikt, bewijst hij met I Never Go Around Mirrors en Honky Tonk World. good man gone away. One who never combs his hair or shaves his face. tears me up to see a grown man cry stand to see me without songs from a big old TV screen. They took down those neon lights, put up all those smoking signs. What's this honky tonk world coming to? They covered up those hardwood floors, put glass knobs on the bathroom doors, and the waitress was a guy in tight blue jeans. Lord, I swear there was no trace of a jukebox in that place. What's this honky tonk world coming to? What's this honky tonk world coming to? What's the good old supposed to do when the fiddles and guitars are all gone? I might as well just stay at home. nine, hoping that the band would still arrive. And they gave me a big black book with a million songs. They said, hey man, it's your turn. So I stood up and moaned these words. What's this honky-tonk world coming to? What's this honky-tonk world? tune. What's a honky tonkin' guitar picking man supposed to do? I cut my teeth on Haggard and Jones. Somebody help me sing this song. What's this honky tonk world coming to? Crossroads, Kees de Haan. Oorspronkelijk opgericht in 2015 als manier om de lange barre winters te overleven. Tencent Stranger met Sink and Down. as the time moves on. It's always been my grootste country-artiesten zijn verhalenvertellers. Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat Joe Savage ooit zo zal worden omschreven. Maar zijn laatste album brengt verhalen die de moeite waard zijn.